De man had onder meer een foto van een miniatuurtje van het concentratiesuites op Facebook gezet met zogenaamd grappige teksten. Een Facebookgebruiker die dat zag deed aangifte. Eerder had de neonatie al eens een nieuwjaarsgoed gepost met Hitler, vuurwerk en een hakenkruis. Het tonen van nazi-emblemen is verboden in Duitsland. De man is veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar. Als de staking van vandaag in het streekvervoer niet leidt tot concrete toezeggingen van de werkgevers leggen chauffeurs dinsdag 16 januari opnieuw het werk neer. Een nieuwe staking zal regionaal zijn en niet landelijk zoals vandaag, zegt vakbond FNV. De werkgevers in het streekvervoer zeiden vandaag in gesprek te willen met de vakbonden over een goede CAO. Een nieuwe staking willen de werkgevers via de rechter voorkomen. Het aandeel van de Amerikaanse chipmaker Intel staat op Wall Street flink in het rood. Eerder vandaag werd bekend dat zo goed als alle chips van Intel vatbaar zijn voor twee nieuwe grote lekken. Daardoor kunnen wachtwoorden, tekstbestanden en foto's worden gestolen. Het bedrijf is al ruim een half jaar op de hoogte van de problemen. Opvallend genoeg heeft de topman van Intel in de afgelopen periode zo'n 24 miljoen dollar aan aandelen verkocht. Hij zou alleen nog het minimum aantal verplichte aandelen in zijn bezit hebben. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent of motregent het. De wind rijdt vanavond naar het westen en is aan zee tijdelijk hard of stormachtig. In de loop van de avond wordt het weer droog. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui.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 En Night is ooit huisband eh, geweest van De Wereld Draait Door. Datzelfde geldt ook voor Chef Special. En laten deze twee bands toevallig ook hier bij ons in de studio geweest zijn. Dat dateert al Chef Special 2009 en Night uit 2011. En dit werkje van uh, Suus de Groot. Want eh, zij is de vaandeldrager van de band. En uiteindelijk is een beetje ook eh, de naamgever van de band. is dit uit, nou laten we zeggen, eind 2014, begin 2015. En dat was de opmaat eigenlijk naar de landelijke bekendheid. De doorbraak naar het grote publiek. En ik kan er ook wel vast bij vertellen dat dit de opening is voor aanstaande zaterdag in het programma Zandvoort op zaterdag. Want dat ga ik doen. Niet alleen. Dat doe ik eh, samen met Dolly de Pierik. Als die toevallig eh, zit te luisteren. Dolly, het is goed dat je gewoon ook eventjes eh, het verhaal gewoon op papier zet. Je mag het helemaal uitwerken. Ik denk dat je stiekem zit te luisteren naar dit programma. Dus ik zal je nog wel even een berichtje sturen. Dus maak ik van de radio ook nog even gebruik om een huishoudelijke mededeling te doen. Dat doe ik dan ook maar eventjes bij deze. Het zal een iets wat andere uitzending worden trouwens. Zandvoort op zaterdag. Eh, wij hebben namelijk onze eigen receptie. Dus ik eh, trek wat programmamakers, als het goed is, ook een beetje voor de microfoon. Dat zal eh, tussen de vaste onderdelen van de Zandvoort op zaterdag doorgaan. En To The Night is dan dus de opening van dit fijne programma... wat ik dan tijdelijk mag overnemen totdat de heer Harms weer helemaal terug en compassmentus is. Maar dat zal nog wel even op zich laten wachten, denk ik. Um, goed, ik, eh, ik heb wel het een en ander verteld. Ook deze eh, donderdag staat weer in het teken van toch een beetje het eh, materiaal wat we al een beetje hebben gehad. er is één nieuw, één nieuw dingetje. ik moet er trouwens nog, nog iets bij zetten, want er is ook nog aandacht voor een dame die ik toch weer even opnieuw eh, op de kaart eigenlijk eh, wil zetten. En eh, dat ga ik gewoon nu bij deze zo direct doen. dat is Jerusa. En ehm, ja, ik bedoel ermee te zeggen... Jerusa heeft een EP uitgebracht in 2015. Dat is ook weer een tijdje terug. Maar ja, wat wat kan ik er eigenlijk over vertellen? Ze heeft er toch gewoon heel goede dingen achtergelaten. En op een gegeven moment denk ik, ja, dan moet ik toch eh, weer even het eh, nodige mee doen. Ik vind dat, eh, ik vind dat daar wel zo fijn, als ik dat even erbij mag zeggen. En dat gaan we dus ook zo dadelijk doen. Nu, eerst tijd voor dit blokje. Ik zal nu alvast verklappen dat Jeruza hierachter zit al. Nexo Shape met Contour. was dus eh, van het EP eh, e 2015 Shadowland. Dat was de eh, Rabbit Hole. Dat is trouwens een clip ook van, van dit fraaie nummer. En het gebeurt mij niet vaak, maar ze is toch wel behoorlijk... Ja, ik vind sowieso het, een, een, deel van het werk wat uh, heeft uitgebracht... zelfs inspirerend. En als, als je dat al zegt over een eh, muzikant, ja, dan is dat een eh, hele grote eer. Dat heeft ze ooit nog eens eh, tegen mij <laughs> zelf gezegd. Maar goed, ik moet er ook bij zeggen, het is ook daar wel naar. Ehm, het heeft ook echt zeker eeuwigheidswaarde. vooral een nummer wat straks aan het eind van het tweede uur zo'n beetje te horen is. dan mag je dat toch wel stellen. Wie er hard op weg zijn, is deze Volendamse band. Maar dat is natuurlijk wel duidelijk. Met een poëet in de gelederen als Frank Pont. Dit is het pleidooi voor de vrede. Plea for peace. was oh so great about to tomorrow that might come one day and she lay Weet je wat nou zo leuk is? Ik moet eigenlijk eh, er niet helemaal doorheen praten, Jaap Dus eh, wat nou zo leuk is, is dat Natalia Magdalena samen met TB Florissen een setje vormt. Nou, dat is eh, wel heel erg leuk. Eh, want, eh, nou ja, leuk is het sowieso. Maar ja, zij kan ook nog poep goede songs schrijven. Bewijzen met, met dit nummer. Juliet's Rainy Days Aren't Over van Natalia Magdalena. Daarvoor de pleitbezorgers voor de vrede. En dat is weer een vredeszong zoals we eigenlijk een beetje mogen kennen. Maar dit keer van Hollandse bodem, namelijk van Alaska... Met Plea for Peace, die heb je net eh, kunnen horen. Weer naar het hoge noorden. Fan en Say It. aardige recensies alweer eh, achter eh, hun naam staan. Young Wolf, eh, tenminste dat is de man die het recensie onlangs heeft geschreven voor Nederklinkers. Die heeft de EP Hey You toch wel heel als een van de coolste uitvindingen beloofd van 2017. Nou, dat mag ik wel zeggen. De Tiger Pilots hoorde je voor. Die eh, ga je terugzien op 10 maart. Samen met onder meer de Aspen Games. Die kennen we ook wel van dit eh, programma. Dat gebeurt bij het Ukien in Kampen in Overijssel. En Fan, die gaan we ook eh, nog zien op 26 januari met Longen. Dat klinkt bekend. Dat is Rebecca Sier en consorten. En eh, op 17 januari tijdens het Eurosonic Noorderslag zijn ze ook eh, te zien en te beluisteren. Dus eh, ik zou bijna zeggen, grote reden om naar Groningen te gaan. Wij hebben ook nog muziek uit eigen, ja, uit eigen huis, uit eigen zandvoort zou ik bijna zeggen. En dat is Ruud Houweling met Why We're Here. Eh, Frank Valenza. En er zitten nog een aantal eh, mensen die eh, ook regelmatig hier uh, te horen in zijn geweest. Nou, niet zo lang geleden aan nou, met Tim Koorn. Die maakt deel uit van de band. En Annemarie van de Borren is de andere van Dakota bijvoorbeeld. Die zit ook in deze band. Daarvoor Kim de Stella. En daarvoor hadden we ook nog iets. <laughs> dat ben ik al lang alweer kwijt. we gaan... Oh ja, Ruud Houweling. Natuurlijk, Why we Here. Ja. En dit is een leuk indie bandje uit Amsterdam. De Fiscus heten ze. En I'm an Animal. als laatste hebben we nog voor negenen deze schitterende song van Michel Ebbe.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 Mark Hokker met het NOS Journaal. President Trump wil vrijwel alle wateren voor de Amerikaanse kust openstellen voor oliewinning. Ook in stroken voor de kust van Californië en Florida kan wat hem betreft naar olie worden geboord. Milieuactivisten in die staten hebben tientallen jaren strijd geleverd tegen oliewinning op zee. Trump zei al tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij meer olie, gas en kolen uit eigen land wil... Op dit moment wordt de meeste olie gewonnen in de Golf van Mexico. Trump komt waarschijnlijk vanavond met uitgewerkte plannen voor de oliewinning. De politie heeft bij Dordrecht vier mannen van de A16 gehaald. Automobilisten hadden gezien dat er werd geschoten.